Suzanne en Freek zeggen op Insta dat ze compleet verslagen zijn en dat ze zo lang mogelijk willen genieten van de tijd die ze nog samen hebben, ook al weten ze niet hoe lang dat is. Suzanne en Freek stoppen per direct met optreden en muziek maken. Ze hopen dat ze met rust gelaten worden en hun privacy gerespecteerd wordt. Sinds gisteren zijn er bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza 79 mensen gedood. Vooral in het noorden en in de stad Ghan Younis vielen slachtoffers. Bij de aanvallen van afgelopen week is ook de jongste influencer van de Gazastrook gedood. Jacqueline Hamad van 11 gaf op Instagram op een vrolijke manier tips over het koken zonder brandstof... en het herbouwen van een gebombardeerd huis. Ze had ruim 100.000 volgers. De Nederlandse politie heeft in samenwerking met Europol een bende plofkrakers opgepakt. In totaal zijn in een jaar tijd 18 mensen aangehouden. De politie legt uit hoe die plofkrakers te werk gingen. Nou, die plofkrakers die hebben eigenlijk een methode waarbij ze met met eh, twee of drie personen eh, met een auto vol explosieven en benzine eigenlijk de grens overgaan. Eh, en met die explosieven blazen ze een geldautomaat op, pakken het geld en vertrekken weer naar Nederland. Bij de verschillende plofkraken werd er ruim 1,2 miljoen euro buitgemaakt en was er voor 1,5 miljoen euro schade. En hij is los. Het schip dat afgelopen donderdag vast kwam te zitten in een achtertuin in Noorwegen. De bewoner merkte daar zelf maar weinig van en ontdekte het pas toen hij de ochtend erna uit het raam keek. Afgelopen vrijdag probeerde de kustwacht al om het gigantische schip weg te slepen, zonder succes. Wereldwijd was er veel aandacht voor het ongeluk. Zo schrijven meerdere mensen als recensie bij de achtertuin. Hier kun je genieten van koffie en het spotten van schepen. Het bedrijf achter het schip zegt opgelucht te zijn dat het schip eindelijk los is gekomen. Het weer, het is een natte avondspits met door het hele land regen. Morgen begint ook nat. Later is het droog met af en toe zon. En het wordt morgen een graad of 17. ZFM Verkeersie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat nu 150 kilometer file in Noord-Holland. Zo loopt het vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat komt door een ongeluk bij knooppunt Velzen. De vertraging is daar nu 15 minuten. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem bij de halfweg een kwartier op onthoud. De N202 Amsterdam richting IJmuiden bij de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. Rijd je op de N208 Sassenheim richting Velzen... dan kun je tussen Zandpoort en IJmuiden 20 minuten extra reistijd rekenen.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 Er is geen kans op genezing, schrijft het duo op Instagram. Suzanne en Freek stoppen vanwege dat bericht per direct met optreden. Kersentelers mogen ook komend seizoen het omstreden bestrijdingsmiddel Tracer blijven gebruiken. Landbouwminister Wiersma geeft zijn vrijstelling omdat biologische alternatieven er nog niet zijn. Een bende plofkrakers die vooral actief was in Duitsland is opgepakt in Nederland. De politie wist samen met Europol en de Duitse collega's 17 mensen op te pakken in de omgeving van Utrecht en één persoon in Spanje. Het weer vanuit het zuidwesten regen en vrij veel wind.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 I'm always stay. No matter what, good or bad, thick and thin, right or wrong, all day every day. Hey, now if you're down on love or don't believe this ain't for you, no, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that it's true. Come on, come on. your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two-hour bath How you convinced me to dance in the rain talking just turns into screaming.